Vijf uur. Moutsours met het NOS Journaal. In Californië zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door modderstromen. Die ontstonden na zware regenbuien. In ondergelopen en verwoeste huizen wordt gezocht naar vermisten. Reddingswerkers hebben moeite de getroffen gebieden te bereiken. Op sommige plaatsen is de modderlaag meer dan anderhalve meter dik. Ook heeft het water bomen en elektriciteitspalen omvergetrokken en liggen er rotsblokken op de weg. In Californië waren vorige maand nog enorme bosbranden. Fabrikant Nevid laat een onderzoek instellen naar cv-ketels die mogelijk gevaarlijk zijn. Volgens RTL Nieuws kan brand ontstaan en is er kans op koolmonoxidevergiftiging. Het gaat om bijna 130.000 ketels van het type Nevid Topline, die tussen 2006 en 2009 zijn gemaakt. Experts zeggen dat de zogeheten warmtewisselaar vanwege de hitte kan vervormen. Daardoor kan heet rookgas en koolmonoxide lekken. Vorig jaar waarschuwde Nefit al voor een ander mankement met cv-ketels. Toen waren er problemen met de branders. Voor de kust van Florida komen geen booreilanden, dat zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Zinke. Volgens hem is Florida uniek en zijn de kustgebieden erg afhankelijk van toerisme. De minister meldt ook dat hij goed heeft geluisterd naar de lokale bevolking. President Trump maakte vorige week nog bekend om in bijna alle wateren voor de kust van de VS te gaan boren naar olie, ook voor de kust van Florida. De beroemde Franse actrice Catherine Deneuve vindt dat de MeToo-discussie is doorgeschoten. Volgens haar is er nu sprake van een heksenjacht op mannen. Die moeten kunnen blijven flirten, schrijft ze samen met andere vrouwen in een Franse krant. De Neuve is bang dat de discussie tegenstanders van seksuele vrijheid in de hand werkt.